Hij werd meerdere malen geraakt en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter is er ter voet vandoor gegaan. Hij is nog spoorloos. De schietpartij was rond kwart voor zeven in de Nieuwe Houttuinen. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. Het slachtoffer uit Amsterdam is een bekende van de politie. Hij had in het verleden verschillende misdrijven gepleegd. De politie wil niet zeggen wat voor misdrijven. De omgeving van de schietpartij is afgezet voor onderzoek. De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV hebben vandaag niet verder onderhandeld over een nieuw kabinet. VVD-leider Rutte en PVV-leider Wilders wilden nadenken over de situatie bij het CDA. Tijdens een bijeenkomst vanmiddag met informateur Opstelten hebben ze daarover vragen gesteld aan CDA-fractieleider Verhagen. Hoe lang de VVD en de PVV nog nodig hebben om na te denken is onduidelijk. In Spanje is een Russische zakenman opgepakt voor de brand in een Russische nachtclub eind vorig jaar. Bij de brand in de stad Perm vielen 156 doden. De Rus werd vlakbij zijn huis in Barcelona gearresteerd. Hij was de commercieel directeur van de nachtclub en wordt beschuldigd van zware nalatigheid. De brand ontstond tijdens een vuurwerkshow. Jong Oranje heeft zijn laatste EK-kwalificatieduel verloren. In Alcoy werd de ploeg van Corpot met 2-1 verslagen door Jong Spanje. De Nederlanders hadden tot nu toe alles gewonnen en waren daardoor al zeker van plaatsing voor de play-offs van het EK onder de 21 van vorig jaar, van volgend jaar. Het weer. Vannacht koelt het af tot 6 graden in het binnenland. Hier en daar kan een mistbank ontstaan. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 19 graden. In het weekend mooi nazomerweer met veel zon.